1 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 30 jaar zijn diensten gemiddeld goedkoper geworden. Volgens het CBS was er in juli sprake van een negatieve inflatie. Vooral brandstoffen zijn de afgelopen tijd goedkoper geworden. Door negatieve inflatie kunnen consumenten meer kopen voor hetzelfde geld. Voor mensen met een hoge hypotheek is het minder gunstig omdat de schuld in feite duurder wordt. Bondskanselier Kern van Oostenrijk wil voorstellen om de gesprekken met Turkije over toetreding tot de Europese Unie te beëindigen. Volgens Kern is er in Turkije onder Erdogan te weinig sprake van een democratie. Daarnaast is ook de Turkse economie ver van wat het zou moeten zijn. Kern wil de kwestie volgende maand aankaarten als de Europese Raad bijeenkomt. Het Westfries Museum heeft nog geen idee wanneer vijf schilderijen die tien jaar geleden werden gestolen door Oekraïne worden teruggegeven. Eerst wilde Oekraïne de eigendomspapieren zien. Nu die zijn overhandigd is er een onderzoeksteam samengesteld... dat moet controleren of het museum in Horen echt de eigenaar is. En daardoor is het nog onduidelijk wanneer de schilderijen weer in het museum zullen hangen. De burgemeester van Londen heeft zijn inwoners opgeroepen om kalm te blijven, maar ook waakzaam na de mesaanval van gisteravond. In het centrum van Londen viel een vermoedelijk psychisch gestoorde man van 19 verschillende mensen aan. Een vrouw werd gedood en vijf anderen raakten gewond. De politie heeft de dader met een stroomstootwapen uitgeschakeld. Een echtpaar uit Nieuwegein wordt ervan verdacht dat het jarenlang gestolen sieraden heeft omgesmolten tot goudstaven. In het huis van het stel lagen tientallen ringen, oorbellen en kettingen. En in een schuur bij het huis stonden twee smeltovers. Het goud werd verkocht aan een Duits bedrijf. De twee zouden er 2,5 ton mee hebben verdiend. Volgens het AD komen de twee uit een beruchte Roma-familie... die ook kinderen zou inzetten om bij ouderen thuis sieraden te stelen. En dan het weer, zonnig, vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 20 graden, morgen meer zon en iets warmer. In het weekende zonnig en warm en zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A27 Breda-Utrecht.